De Verenigde Staten en Rusland willen vanavond stemmen over de ontwerpresolutie waarover ze het gisteravond eens werden. Volgens Amerika dwingt de resolutie Syrië zijn chemische wapens op te geven, al wordt er niet in verwezen naar militaire acties, voor het geval Syrië niet aan zijn verplichtingen voldoet. Toch is die optie volgens de Amerikaanse minister Kerry niet van tafel. Iran en de grote mogendheden hopen het binnen één jaar eens te worden over het Iraanse nucleaire programma. Volgende maand wordt in Genève op hoog niveau onderhandeld. Dat is afgesproken met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif tijdens de algemene vergadering van de VN. Vooral de Europeanen zijn opgetogen over de veranderde Iraanse opstelling. De coalitie gaat de komende tijd praten met de oppositiepartijen over aanpassing van de kabinetsplannen. Premier Rutte zei aan het eind van twee dagen algemene politieke beschouwingen dat minister Dijsselbloem alle partijen volgende week uitnodigt. De oppositiepartijen zijn er niet gerust op. Ze vinden dat er veel onduidelijk blijft over wat er nog aangepast kan worden. In Brummen in Gelderland heeft een uitslaande brand een meubelzaak, een woning en een dierenkliniek verwoest. De brand begon rond middernacht in de meubelzaak en sloeg over naar de andere panden. Tien huizen in de buurt werden ontruimd. De meeste bewoners konden na de brand terug naar huis. Door een stroomstoring rond het station Rotterdam Centraal heeft het treinverkeer rond Rotterdam een paar uur stilgelegen. De storing begon aan het eind van de avond en was rond half vier vannacht voorbij. Vooral veel voetbalsupporters waren gedupeerd. Op Rotterdam Centraal waren veel supporters die na de wedstrijd Feyenoord-Dordrecht waren geweest. Alle reizigers zijn met bussen vervoerd. Het weer... Lokaal nevel of een mistbank, overdag flinke perioden met zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt hooguit 18 graden. En morgen en zondag blijft het zonnig, het gaat wat harder waaien. Alleen in het zuiden valt zondag misschien een bui en zijn er meer wolken. Dit was het NOS Journal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles.